Dit is Maud met het voor Journaal. Bij protesten in de hoofdstad van Zimbabwe, Harare, is een dode gevallen. Joelende boze menigtes trekken door het centrum. Aanhangers van oppositieleider Chamisa zijn boos dat er nog steeds geen uitslag is... van de presidentsverkiezingen van afgelopen maandag. Ze vinden dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. In Harare is oproerpolitie op de been en het leger heeft tanks ingezet. De verkiezingscommissie heeft gezegd dat de uitslag morgen komt. In Congo is opnieuw ebola vastgesteld. Vorige week maakte het land nog bekend dat de uitbraak was afgelopen... maar het dodelijke virus is opnieuw opgedoken. In het oosten van het land is een nieuwe besmetting vastgesteld. Bij de vorige uitbraak, die in april begon, werden 38 mensen ziek. 29 van hen bezweken aan de gevolgen van ebola. In totaal kregen 33.000 mensen die in contact waren geweest met ebola-patiënten... een experimenteel vaccin toegediend. De politie heeft een Berlijnen man opgepakt die daar ruim een week geleden twee slapende daklozen in brand zou hebben gestoken. Dat gebeurde op een treinstation. Omstanders wisten het vuur te doven. De slachtoffers liggen nog steeds in het ziekenhuis en eentje van hen is er slecht aan toe. De verdachte wist te ontkomen, maar de politie kwam de man van 47 op het spoor via beelden van bewakingscamera's. En politieagenten breiden hun acties voor een nieuwe CAO verder uit. Vanaf morgen innen ze geen openstaande geldboetes en achterstallige betalingen meer. Dat zegt vakbond ACP. Eerder waren de agenten al gestopt met het schrijven van bekeuringen. De bonden kiezen naar eigen zeggen voor publieksvriendelijke acties die de schatkist maximaal raken. De politieagenten willen niet alleen meer loon, maar ook een lagere werkdruk en betere werkroosters. Het weer in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. In de rest van het land van het blijft het droog bij 24 tot 29 graden. Morgen en vrijdag droog en veel zon. In het binnenland kan het 35 graden worden.